Van 3 uur. Dit is Jeroen Tjepkema. Oud-directeur van een basisschool in Bergen op Zoom is opnieuw veroordeeld tot anderhalf jaar cel vanwege ontucht met twee leerlingen. De man betastte de jongens van ongeveer 12 jaar in zijn kantoor op school en had thuis in zijn slaapkamer seks met hen. Ze moesten dat geheim houden. Het gebeurde tussen 1998 en 2002. Twee jaar geleden kreeg de voormalige schooldirecteur ook al anderhalf jaar cel, maar hij ging in hoger beroep omdat hij het misbruik ontkende. Volgens het gerechtshof is de man wel degelijk schuldig en dus blijft zijn straf staan. De presentatie morgen van het rapport over buitensporige uitgaven van de Centrale Ondernemingsraad van de Nationale Politie is uitgesteld. De commissie vindt de presentatie niet gepast, nu gisteren bekend is geworden dat voormalig korpschef Bouwman een hartinfarct heeft gehad. De commissie deed onderzoek naar de enorme uitgaven van de ondernemersraad aan onder meer luxe feesten in een tijd van zware bezuinigingen bij de politie. Vrijdag lekt al uit dat de commissie heeft vastgesteld dat Bouwman onvoldoende toezicht heeft gehouden op de uitgaven van de raad. Het lichaam van de Spaanse kunstenaar Salvador Dalí wordt opgegraven. De rechter in Madrid vindt dat nodig om DNA af te kunnen nemen voor een vaderschapstest. De zaak is aangespannen door een vrouw die zegt dat hij haar vader is. Dalí zou een affaire hebben gehad met een werkster in 1955. De surrealistische kunstenaar Dalí stierf in 1989 op 84-jarige leeftijd. De Britse premier May kan verder regeren. Ze is het met de Noord-Ierse DUP eens geworden over gedoogsteun voor haar minderheidsregering. May verloor bij de verkiezingen begin deze maand haar meerderheid in het Lagerhuis. Een ruil voor financiële toezeggingen aan Noord-Ierland helpen de Noord-Ierse protestanten haar nu aan een krappe meerderheid. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft overal droog en het wordt 18 tot 24 graden. Morgen eerst droog met wat zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe... en vooral in de middag en avond kan er een bui vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 20 tot 24 graden, maar in de buien koelt het wat af. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. A22 Velsen Beverwijk is een eh, vrachtwagen tegen de tunnel aangereden. Vier minuten vertraging in twee kilometer file.